Straks meer. Maar nu eerst een twee uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn na het diner in het Rijksmuseum aangekomen in het paleis op de Dam. Daar slapen ze vannacht. Ook alle koninklijke gasten zijn naar hun hotel gebracht, meldt de politie. Eerder op de avond waren ze aanwezig bij het afscheidsdiner in het Rijksmuseum. De opbouwwerkzaamheden in Amsterdam zijn grotendeels klaar. De straat tussen de Nieuwe Kerk en het paleis is afgesloten, maar verder is het centrum gewoon toegankelijk. Voor het paleis op de Dam zijn hekken geplaatst, daar kan het publiek dus al gaan staan, zegt de politie. De nieuwe Italiaanse premier Enrico Letta heeft het vertrouwen gekregen van een ruime meerderheid in het parlement. In de Kamer van Afgevaardigden stemde driekwart van de leden voor het nieuwe kabinet. Vandaag moet ook de Senaat het vertrouwen nog uitspreken. De nieuwe regering werd zondag beëdigd nadat er maandenlang zonder resultaat was onderhandeld. De president stuurde daarom aan op een brede coalitie van links en rechts die het land uit de crisis moeten halen. Amerikaanse basketballer Jason Collins heeft veel steunbetuigingen gekregen nadat hij bekend maakte homo te zijn. Collins is de eerste actieve sporter in een grote Amerikaanse teamsport die uit de kast komt. President Obama heeft hem gebeld. Hij is onder de indruk van zijn moed. Oud-president Clinton noemt de coming-out van de basketballer een belangrijk moment voor de profsport en de homogemeenschap. De baas van de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zegt trots te zijn dat een speler van zijn bond het voortouw neemt in deze belangrijke kwestie. Collins kwam uit de kast omdat het hem veel moeite kostte om te liegen over zijn geaardheid.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 I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day Maybe next week I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. I will drive past your house And if the lights are on one way or another I'm gonna win ya I'll get you, I'll get you One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya One day, maybe next week I'm gonna meet ya I'll meet ya you, got you, got you child, tell me how you feel.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 De splinters zijn voor anderen, de roep is slot op er is dus helemaal niet duur. is maar lief, dat kan geen kwaad. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.